Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. AstraZeneca gaat toch proberen genoeg vaccins te leveren aan de EU. Eerder deze avond lekte er berichten naar buiten dat de vaccinmaker vanaf april de helft minder zou leveren dan was afgesproken. Maar AstraZeneca zegt nu dat ze toch, zoals afgesproken, 180 miljoen prikken willen brengen. Daarvan zijn er 6,8 miljoen voor ons. Het bedrijf zegt problemen te hebben met de productie van het coronavaccin. Dat is niet zo gek, zegt deze econoom ziet dat er tijdens productie... dat, dat het opstarten van zo'n biologisch proces... waarbij je allerlei zaken moet inregelen, monitoren... dan gaan er regelmatig batches, eigenlijk heel vaak batches verloren in het begin. Dus dat er iets misgaat en dat je tegenvallers hebt... dat is eerder regel dan uitzondering. Hugo de Jonge hoopt dat er vanaf april flink meer gevaccineerd kan worden... want dan zouden er in de zomer minder coronaregels kunnen zijn. De beachvolleybalsters die volgende maand in Qatar spelen... hoeven toch geen lange kleding te dragen, heeft de Internationale Volleybalbond laten weten. Eerder vandaag werd nog gezegd dat de speelsters niet in bikini mogen spelen... vanwege de strenge kledingvoorschriften in het snikhete land. De Franse acteur Gérard Depardieu wordt verdacht van aanranding en verkrachting. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar hem, zegt persbureau AFP. Het gaat om verdenkingen die al eerder in het nieuws kwamen, maar toen was er te weinig bewijs. Je kent Depardieu misschien van Asterix en Obelix of de comedy Green Card. De Amerikaanse golfer Tiger Woods heeft een auto-ongeluk gehad. Hij raakte in Los Angeles van de weg en sloeg over de kop. Verslaggever Ragnar Niemeyer. Ze hebben hem er eh, met de ja, eh, gereedschap van de brandweer uit moeten zagen, uit moeten knippen. En inmiddels is ook duidelijk geworden via zijn, eh, zijn manager dat hij geopereerd wordt aan waarschijnlijk meerdere beenbreuken. Dus de grote vraag eigenlijk is of dit misschien wel het einde van zijn carrière betekent. Woods had net deze week laten weten dat hij op de weg terug is na een vijfde operatie aan zijn rug. Hij wilde in april meedoen aan een groot toernooi in de Amerikaanse staat Georgia.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 chance to van ZFM. Down in Jamaica they got lots of pretty women. Steal your money then they break your heart. Lonesome Sue, she's in love with old Sam. Taken from the fire into the frying pan on and on.